12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De uitslag van de verkiezingen wel op tijd klaar zal zijn... nu minister Plasterk besloten heeft dat het hele telproces handmatig moet worden gedaan. De software die de kiesraad gebruikt zou mogelijk niet veilig zijn. Een woordvoerder zegt dat nog onduidelijk is... hoe de uitslag van de stembureaus nu wel bij elkaar opgeteld moeten worden. Een Iraans echtpaar dat op Schiphol is gestrand door het inreisverbod van president Trump mag toch de VS in. Volgens KLM is door de Amerikaanse immigratiedienst een uitzondering gemaakt voor het echtpaar, maar op basis waarvan is niet bekend. De twee zijn onderdeel van een groep van zes Iraniërs die met KLM van Teheran naar de VS wilden vliegen. Het Britse lagerhuis heeft premier May toestemming gegeven om te gaan onderhandelen over de brexit. Ze kregen een grote meerderheid achter zich. 498 parlementariërs stemden voor, 114 tegen. May wilde eigenlijk op eigen houtje beslissen over de start van het brexit-proces. Maar het Britse Hooggerechtshof Rechtshof oordeelde vorige week dat het parlement eerst toestemming moet geven. In Tilburg is vanavond een dode gevonden in een uitgebrande bestelauto. Omroep Brabant zegt dat het nog onduidelijk is of het om een man of een vrouw gaat. De bestelauto is gevonden in het buitengebied van Tilburg. Volgens een omstander ontbraken de kentekenplaten. Rond het Malieveld in Den Haag is het na de betoging tegen het beleid van president Trump even onrustig geweest. Zo'n 200 linksextremistische activisten probeerden naar de Amerikaanse ambassade te lopen en daarbij een politieblokkade te doorbreken. Ze zijn tegengehouden door de mobiele eenheid. Het weer. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af tot een graad of 5. Morgen is er zon en wordt het 9 graden in het noordoosten tot lokaal 13 graden in het zuiden. Vrijdag is het ook nog zacht. Het weekend verloopt wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed. She's like the wind through my tree.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 she's like the wind Am I just fooling myself that she'll stop the pain? the wind.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 that do you, and that's exactly what I need to do. Drive. try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore.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 love you ZFM.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 she's fast.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 you said van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Kwart over zeven op zondagmorgen Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt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 的。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 That's why I lay down at your feet. You won't find one better. Can't you see that love is blind? Don't you try to like this rhythm inside